Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeven grote bedrijven in Nederland vergoeden het invriezen van eicellen van werknemers. Het gaat onder meer om Uber, LinkedIn, Salesforce en Google. Die bedrijven vergoeden ook de kosten van donorzaad, en draagmoederschap. Vanessa raakte zwanger met behulp van een spermadonor... en zocht bij het bedrijf waar ze werkte naar info over haar verlof. En toen vond ze dit. En toen kwam ik dus eigenlijk op een, eh, op een artikel bij ons op het intranet... Eh, waarop stond dat zij dus fertiliteitsbehandelingen eh, mede vergoeden. En ja, en toen mocht ik het bonnetje gewoon declareren. Dus dat ging eigenlijk heel makkelijk. Er is ook kritiek op bedrijven die dit soort vergoedingen aanbieden... omdat vrouwen aangemoedigd zouden worden om het moederschap uit te stellen. Jesse Klaver is lid van de PvdA, zegt hij in de Volkskrant. Dat is opvallend, want hij is de Tweede Kamer-fractievoorzitter van GroenLinks. Maar heel verrassend is het ook weer niet, want die twee partijen werken al een tijdje samen... en willen bij de volgende verkiezingen met één lijst meedoen. De leden moeten daar wel nog over stemmen. En de afgelopen maanden zijn er opvallend veel mensen in ons land overleden. Het waren er bijna 40.000, zo'n 5% meer dan verwacht. Mogelijk heeft het te maken met de hitte, zegt het CBS. Vorige maand was de warmste juni ooit gemeten. En een studentenvereniging in Delft is een enorme feestlocatie aan het bouwen in een leeg kantoorpand. Het is een flinke klus om alle vierde verdiepingen te verbouwen, schilderen en inrichten. Maar dan heb je ook wat. Er komen maar liefst 17 kroegen en 5 restaurants in. Student Filip geeft alvast een rondleiding. Nou, we staan nu in eh, de, de mainstage. Dit was, eh, toen wij het gebouw eh, eigenlijk kregen, was het buitenruimte wij hebben al deze muren hier eh, met de hulp van de jongens eh, van deze bar opgebouwd, geluidsdicht gemaakt. Nou, hier achter mij komt het, eh, komt het podium. En daar zullen alle grote artiesten gaan optreden tijdens Lustrum. En dat is niet alles. Er staat een vliegtuigje in de tuin... en bij de ingang komt een waterval van 16 meter hoog. En het weer nog. De dag begint droog en best zonnig. Later trekt het meer dicht en kan er vooral in het westen ook wat motregen vallen. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden bij Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer heb je bijna 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag staat een auto met pech. Daardoor tussen afrit Watergraasmeer en Knoop de Nieuwe Meer 7 kilometer met een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is daar nu dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Papa Chico, sing this song All the people feel like they go Papa Chico, you're my son And the children don't want me done Papa Chico's playing this song All the people turning around Papa Chico, move your eyes The discover's itching the eyes Papa Chico, sing this song All the people feel like they go Papa Chico, you're my son ZFM Zandvoort.